Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Mensen en bedrijven die frauderen met uitkeringen en arbeidswetten worden harder gestraft. Minister Kamp van Sociale Zaken wil de boetes voor uitkeringsfraudeurs vertienvoudigen. Bedrijven die de arbeidswetten overtreden kunnen worden stilgelegd. Mensen met een uitkering die frauderen moeten volgens het voorstel van Kamp altijd het geld terugbetalen. Kamp wil de nieuwe regels invoeren per 1 januari 2013. De Vlaamse plaats Lommel begint zometeen de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de busramp. De afgelopen half uur hebben militairen de doodskisten de sporthal binnengedragen waar het afscheid wordt gehouden. Binnen in de hal en ook buiten zijn duizenden mensen. Rond deze tijd arriveren ook de Belgische koning en koningin en premier Di Rupo. Namens Nederland zijn prins Willem-Alexander, prinses Maxima, premier Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer in Lommel. De problemen op het spoor tussen Zutphen en Deventer en Hengelo en Deventer zijn voorbij. Er reden urenlang geen treinen vanwege koperdiefstal. Problemen begonnen vanmorgen vroeg. en NS meldt dat er nog wel rekening gehouden moet worden met een langere reistijd. De verdachte van de schietpartij in Toulouse wil zich in de loop van de middag overgeven. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt sinds vannacht in een woning in de Zuid-Franse stad omsingeld. Volgens de minister heeft de verdachte een pistool naar buiten gegooid maar heeft hij nog meer wapens tot zijn beschikking. Verder heeft de verdachte gevraagd om een communicatiemiddel. De ME is op zoek naar sporen rond de vijver in Oosterbeek waar gisteren een lichaam is gevonden. Ongeveer 15 ME'ers kwamen het gebied uit. Lichaam werd aangetroffen tijdens werkzaamheden bij de vijver. Identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Lichaam lag waarschijnlijk al een tijdje in het water. De politie gaat uit van een misdrijf. Het weer droog en zonnig, weinig wind, temperatuur tussen 13 graden aan zee en 16 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Er staan files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter omrijden via Gouda over de A12 en de A20. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knopen Plein en Rotterdam Feyenoord 7 kilometer. Is daar een ernstig ongeluk gebeurd en de weg is daar helemaal dicht.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 What I'm saying, my mind frame never changed. So you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends, things will never be the same.